Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Joe Biden heeft geen spijt van de manier waarop hij eerder over Donald Trump heeft gesproken. Wel had hij het woord bullseye vorige week niet moeten gebruiken tijdens een gesprek met geldschieters. Letterlijk zei hij, it's time to put Trump in een bullseye. Het is tijd om Trump in het vizier te krijgen. De opmerking leidde tot kritiek van een aantal republikeinen. Zij achten Biden en de democraten medeschuldig aan de aanslag op Trump. Biden legde aan NBC News uit dat hij met Bullseye bedoelde... dat hij zich wilde focussen op de leugens die Trump vertelt tijdens debatten. Volgens Oekraïne is het laatste Russische patrouilleschip bij de Krim weggevaren. De claim is nog niet onafhankelijk geverifieerd. Het Oekraïense leger valt het bezette schiereiland vrijwel dagelijks aan. Daarbij is grote schade aangericht aan de Russische zeevloot. Op satellietfoto's van zondag is te zien dat er toen nog zeker vijf schepen in de haven lagen. De Oekraïense marine stelt nu dat alle patrouilleschepen zijn vertrokken. Op de maan is voor het eerst een grot ontdekt. Dat zeggen wetenschappers die oude radarbeelden van de maan hebben geanalyseerd. De ingang van de grot ligt op meer dan 100 meter diepte, onderin een put. De grot is niet ver van de plek waar Neil Armstrong in 1969 als eerste mens voet op de maan zette. De wetenschappers denken dat er op de maan nog honderden andere grotten zijn. Het politiebureau van Ude is afgelopen middag ontruimd geweest... nadat een man zich had gemeld met een granaat. De man had het oude explosief gevonden en wilde van de politie weten... of het echt om een explosief ging. Hoewel hij de granaat op de parkeerplaats had gelaten... moest het bureau toch ontruimd worden tot de EOD was geweest. De man zegt tegen Omroep Brabant dat hij alle heisa een beetje overdreven vond.